René van Brakel met het NOS-journaal. Bij een brand in een timmerfabriek in Elso in Zuid-Limburg is een dode gevallen. Vermoedelijk is het een medewerker van 18 die al werd vermist. Twee collega's die ook in het pand aan het werk waren konden op tijd naar buiten komen. Rond half twee was er een grote explosie in de timmerfabriek waarna er brand uitbrak. Het vuur was rond drie uur onder controle, maar de brandweer kon het pand niet meteen in vanwege instortingsgevaar. De timmerfabriek in Elslo is verwoest. Een naastgelegen dansstudio is door de brand beschadigd geraakt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het parlement zelf het initiatief neemt bij een kabinetsformatie. De koningin zou geen rol meer moeten spelen bij de vorming van een regering. Het is een voorstel van GroenLinks, alleen de christelijke partijen en de VVD zijn tegen. De Kamer kan al het voortouw nemen, maar dat gebeurde tot nu toe niet. Alleen als de politieke partijen er niet uitkomen, kan de koningin nog een rol spelen. In het noorden van Noorwegen zijn vier buitenlanders omgekomen door een lawine. Er wordt nog gezocht naar één persoon onder de sneeuw en één is gered. De slachtoffers komen uit Zwitserland en Frankrijk. Ze maakten deel uit van een groep van twaalf mensen die vanmiddag tijdens het skiën en wandelen werden overvallen door de lawine. Die komen in deze tijd van het jaar wel vaker voor in Noorwegen. In Zeeland heeft Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden stilgelegd nadat er vijf kleine granaten waren gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Pas als duidelijk is waar ze precies lagen, kan het werk worden hervat. In het kanaal door Walcheren en in de Middelburgse havens wordt slip weggehaald dat is vervuild met koper. De granaten werden tussen het slip ontdekt. De bommen hadden vooraf opgespoord kunnen worden, maar omdat er in het verleden nooit iets werd gevonden is meteen begonnen met baggeren in Middelburg. Het weer nog, vanavond helder. Vannacht aan de grond op veel plekken lichte vorst. Morgen begint mistig, maar later schijnt de zon volop en wordt het tussen de 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB.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 How Do I Live? Het was eigenlijk een hit voor eh, Trisha Yearwood en Leanne Rimes heeft er een hitje mee gehad. En uh, deze René Vroger dacht van, ik ga dat samen doen met Bobby Eakes. En die Bobby X, die kent u natuurlijk wel van de eh, The Bold and the Beautiful. Ik heb gehoord dat die trouwens ook weer opnieuw op eh, tv komen. Hè? Diane Warren, zij schreef het How Do I Live. En Geer, Goor en René, zij gaan het Songfestival vertegenwoordigen. Ik ben benieuwd of we dit jaar wel gaan winnen. Rod Stewart. They kent the your hat The way you sip your tea The memory of all that was de titel van Rod Stewart van zijn cd die hij eh, een paar jaar geleden heeft opgenomen. It Had To Be You, The Great American Songbook, part 1. Nou ja, part 1, waar blijft dan deel 2? Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat voor muziek hij dan op die cd gaat zetten. En dit is Bruce Robinson. You can't get there from here. You can't live on bread and water. You heard the one about the farmer's daughter. She just needs a little You can't get there from here You can't live on bread and water You heard the one about the farmer's daughter She just needs a little atmosphere You don't pick your occupation I didn't ask for this frustration I need a life and an ice cold beer And you can't get there from here time I think about it I'd build a castle in the yard All the things that I can't touch I wanted them so much Why does it always have to be so hard? just needs a little atmosphere You don't pick your occupation I didn't ask for this frustration I need a laugh and an ice cold beer on about the farmer's daughter She just needs a little atmosphere Don't pick your occupation I didn't ask for this frustration I need a life and a nice cold beer And you can't get there from here And you can't get Bruce Robinson, een man die eh, zijn eigen liedjes schrijft en eh, ze ook ten gehore brengt, laat zijn cd's meestal door anderen produceren, onder andere door eh, Kelly Willis. En Kelly Willis is dan ook weer een bekende schrijver, schrijfster, producenten, zanger, gitariste. Dat is ook een veelzijdige tante daar in Amerika. Toen ik daarnet net die cd draaide van Rod Stewart, toen dacht ik bij mezelf van welke Nederlander, Nederlandse, zal dat nu ook eens een keer gaan En toen dacht ik ineens bij mezelf van... Dat is al gebeurd, hè? Door Treintje Oosterhuis, het Metropoolorkest, eh, Who Speak For Love. Any day now. Zanger zangeres vertolkt. Treintje Oosterhuis op de cd Who'll Speak for Love, Bert Bacharach, Songbook number 2. Samen met het Metropoolorkest. En dat klinkt toch eigenlijk heel erg on-Nederlands. Maar ja, dat doet dit ook hoor. American Dream, geschreven door Ruud Hermans en Pascal Jacobsen. U weet wel, Pascal Jacobsen is de liedzanger van de formatie Bluff. En hier doen ze het samen. kisses 저 van zijn cd Forevermore die hij eh, in mei van dit jaar heeft uitgebracht. Ik las van de week in de krant dat uh, Lisbeth List ook weer eh, een comeback gaat proberen te maken. Hè. Ze gaat al haar grote nummers gaat ze weer op één cd zetten en eigenlijk zo van een overzicht van heel mijn oeuvre. Maar stiekem denk ik toch een comeback. Dit is Zonder Woorden. Ik praat met minder woorden. Jij zegt, wat ben je stil? Ik verlaat zelden mijn dromen, jij vraagt wat ik wil. Ach, mij moet je niets vragen, de antwoorden zijn op. Wat valt er nog te zeggen, wat valt er nou nog op? Als ik drink, drink ik op jou. Jij praat in je slaap. Het is zo ver gekomen. We zijn een spiegel voor elkaar. Ach, luister niet naar mij. Kom, omhels me weer. Laten we praten zonder woorden. Dat zegt zoveel meer. Want als ik drink Van Parsons Project en Colin Blunstone Old and Wise. Ook alweer een nummer van jaren en jaren en jaren geleden. Maar ja, wat is eigenlijk jaren geleden? Wat zegt nou tijd? Uh, tijd in een mensenleven. Tijd in, de, in het bestaan van de wereld is toch maar een heel klein deeltje, hè? Rob Crosby heeft daar een prachtig nummer over geschreven. Time is a gypsy. Time is a gypsy.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 En binnenkort, heb ik begrepen, zal hij weer hier in Nederland zijn. Een nummer wat eh, jaren geleden ooit is eh, uitgezocht is door Willem Duis om op een uh, eh, driedubbelaar, nee niet een driedubbelaar, een 3cd-box te zetten met allemaal hoogtepunten uit 35 jaar muziekmozaïek. En hij zei van dit nummer, dat mag er zeker niet, niet op ontbreken. Mijn grote vriend, Ko van Dijk, hij weet het. toen ik een kwajongen jongen was. Drie durven hoog sloeg ik sterke talen uit om een man te lijken.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 Maar regelmatig dan stoot ik zo eens een keer tegen de, tegen de tafel aan waar de cd-spelers op staan. En dan maakt hij een klein sprongetje. Ik ben al zo lang van plan om ze eens een keer vast te zetten aan de muur <laughs> dat dat niet meer kan gebeuren. Maar ja, u weet soms. Kovendijk, een man waar ik heel erg jaloers op ben. Niet eigenlijk, want hij is inmiddels al lang overleden, maar op zijn stem. Bruce Springsteen en Badlands. prachtige muziek van deze Bruce Springsteen. Ik eh, kom regelmatig in, eh, in, eh, in Blue Highways. Nou, regelmatig. Dat is één keer per jaar. Ik heb ze gevolgd van, vanaf 2009, 1999 tot en met 2007. Prachtige zangers en zangeressen staan daar op het podium. Onder andere Slade smoke. my bottle, I looked for a chance As you set your glass down on the bar with a glance at me Down at the Horseshoe Lounge Shuffleboard and neon light Down at the Horseshoe Lounge Cigarettes and whiskey tonight your partner on that old dance floor. I know it didn't work out the first time we tried, but I'd do anything to have you by my side again. Down at the Horseshoe Lounge, peel the label off a Miller Lite. Down at the Horseshoe Lounge, I sit here thinking about you plans he made So here's to misbeginnings and things that never start For these are the ghosts that run around in my heart When I see that where I'm going isn't where I wanna be I get the urge to look you up, see if you would come and meet gotta twee grote zalen en twee kleine zalen. En dan kun je echt van de ene zaal naar de andere lopen. En eh, ik, eh, ik weet dat de, de, de, de mensen daar, de organisatie daar het zo regelt, dat je eigenlijk elk optreden minstens een half uur kunt zien. De optredens duurden allemaal eh, drie kwartier daar en als je dan een beetje door kon lopen, dan kon je van de ene zaal naar de andere en dan zo dat je ze dus allemaal ruim kon bewonderen, deze artiesten. Eh, onder andere dus die slate Cleaves, maar ook Greg Trooper was daar aanwezig. Hij stond in een van de grote zalen en speelde de sterren van de hemel. zelf geschreven. Real like that. Summer Sunday shower. Straight down rain. right. Some birds gotta walk, babe. This bird's gotta fly, and when I'm with you, darling, I grow wings up on my back. Hij heeft al heel wat nummers geschreven voor onder andere Vince Gill, Robert Earl Keen en Steve Earl. Dat zijn toch eh, grote namen daar in Amerika. De dame die u mee hoorde zingen op dit nummer Real Like That, geschreven door Greg Trooper, is niemand minder dan Tift Merritt. En zij had diezelfde dag daar ook een optreden georganiseerd.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 Eh, deze dame, Tift Merritt, en deze heren, eh, onder andere Slade Leaves, Greg Trooper, Cameron Poston, The Demolations, Kev Russell, The Twang Bangers, The Brooklyn Cowboys, en zo kan ik nog wel even doorgaan. De Brooklyn Cowboys, het klinkt heel erg countryachtig, maar dat eh, valt beslist wel mee. Dat kan ik beslist wel draaien in een programma Muziekcarrière. Deze man stond daar ook op, ook op het podium en eh, hij was een beetje, ja, een beetje nerveus, want het was zijn eerste optreden hier in Nederland. En dat kan ik me best wel voorstellen dan natuurlijk, hè.